uur. Lewin met het NOS Journaal. In meer honderden moslims op de vlucht geslagen voor het leger. Dat is bezig met een grote militaire operatie in het noordwesten van het land. Volgens getuigen worden daarbij vluchtelingen doodgeschoten. De operatie begon nadat vorige maand een aantal politieagenten bij de grens met Bangladesh werd gedood. Volgens de autoriteiten zitten islamitische Rohingya daarachter. Die vormen een minderheid die in het land ernstig wordt gediscrimineerd. De regering zegt dat het leger optreedt tegen gewapende rebellen. 3000 oud-defensiemedewerkers klagen de staat aan na het werken met Chrome 6. Volgens de advocaat die hen vertegenwoordigt heeft de staat onrechtmatig gehandeld door het personeel bloot te stellen aan de kankerverwekkende stof bij verfwerkzaamheden. Dat zei de advocaat tegen Omroep L1. De Nederlandse waterschappen sluiten riskante leningen af om projecten in het buitenland te financieren. Dat schrijft Trouw. Daarnaast zouden sommige van die projecten omstreden zijn. In Colombia zijn bijvoorbeeld mensen met geweld uit hun huis van een dijk verdreven om het lokale waterbeheer op orde te krijgen. De Nederlandse adviseurs in kwestie zeggen dat ze hier niet van op de hoogte zijn. Ook benadrukken ze dat ze nooit hebben geadviseerd tot een gewelddadige ontruiming. De marechaussee heeft de hele nacht automobilisten gecontroleerd aan de grens met Duitsland op grensoverschrijdende criminaliteit en verkeersdelicten. Dat deed de marechaussee samen met de Nederlandse politie, de Duitse politie en de douane. Later in de ochtend worden de resultaten bekendgemaakt. Een schilderij van de Franse schilder Claude Monet heeft in New York ruim 76 miljoen euro opgebracht. Dat is een nieuw record. Het gaat om een olieverfschilderij van een hooiberg. Het vorige record van een Monet stond op 72 miljoen euro. En het weer, de buien zijn grotendeels het land uit. Overdag alleen in het zuiden nog wat regen. In de rest van het land droog met af en toe wat zon. Het wordt rond de 11 graden. Alleen in de avond kans op stevige buien met onweer en zware windstoten.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 I'm a modern Rasputin. Subcontract disputes to some brutes in Labutin. Act high for Luton while my boys put the boots in. Party like a Russian. End of discussion. Dance like you got concussion. Oh, put a doll inside a doll.